Brokstukken kwamen tientallen meters verderop terecht. De politie denkt niet aan een misdrijf. De parkeertarieven in Amsterdam zijn vandaag flink omhoog gegaan. Zo is het tarief in de binnenstad met 50 gestegen, van 5 euro naar 7,50. Amsterdam wil mensen zoveel mogelijk uit de auto krijgen. Het extra geld wordt vooral gebruikt voor verbetering van het wegennet... en de aanleg van groen- en speelplekken. De man die gisteravond verongelukte op de A18 bij Doetinchem... was iemand van 25 uit Zevenaar. Door nog onbekende oorzaak was hij gaan spookrijden. Hij botste frontaal op een automobilist uit Hussen. Die ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanwege het politieonderzoek was de A18 tussen Didam en Doetinchem... gisteravond urenlang dicht. In de omgeving van de Mount Everest in Nepal zijn drie mensen omgekomen bij een ongeluk met een klein vliegtuig. Dat raakte door nog onbekende oorzaak bij het opstijgen van de baan en botste tegen een geparkeerde helikopter. Vier mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op het vliegveld van Lukla, waar altijd veel bergbeklimmers komen. In Finland zijn parlementsverkiezingen aan de gang. Vorige maand viel de centrumrechtse regering. De Sociaaldemocraten staan goed in de peilingen... en kunnen voor het eerst in 20 jaar de premier leveren. Ook de nationalistische Finse partij doet het goed. Die partij heette vroeger De Ware Finnen... en wil een streng immigratiebeleid.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 Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie. Nou, dan ben ik er zo met een heel fijn cadeau. Om een uurtje of half drie. Kom komt ze dan thuis, ja, komt ze dan thuis. Dan klim ik langs de pijp naar beneden. En sluipt dan door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. thuis, Marie. Want ik voel me wat bang. Toen geef me een kat, kom en zitten hier op mijn knie. Je moeder brengt een bezoek aan dat café op de hoek. Maar komt ze eerder thuis op je nee. Dan sluip je door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis, Marie? Nou, dan ben ik er zo met een heel fijn cadeau. Om een uurtje of alle drie thuis, ja, kom ze dan thuis. Is je broeder die thuis? Marie, hang het touw uit de deur bij je glaasje liqueur. Zal je merken hoe graag je ziet. Leg de horen gewoon naast de telefoon. En komt je moeder uit het café. Dan sluip je door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee.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 So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. I take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want me, fool, you know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better. I just wanna get to know you better. nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now.